uur. moet bij het RWS Journaal. Zeven smarten geld van Geert Wilders vanwege zijn minder Marokkanen uitspraak. De zeven hebben zich gemeld in de rechtszaak waarin Wilders zich voor de uitspraak moet verantwoorden. Vandaag is de derde zittingsdag van die zaak. Naast de zeven die smartengeld eisen hebben zich ook nog twee belangengroepen gemeld. Die eisen dat Wilders zijn uitspraak terugneemt. Het kabinet moet voor november met een antwoord komen op de uitslag van het Oekraïne-referendum, heeft de Tweede Kamer besloten bij de algemene beschouwingen. Kiezers wezen het Oekraïne-verdrag in april af, maar het kabinet heeft nog geen reactie gegeven. Het eigen risico in de zorg blijft volgend jaar 385 euro. Een SP-plan om het te verlagen haalde het niet bij de algemene beschouwingen. Het Syrische leger heeft aangekondigd een nieuwe aanval te beginnen op de rebellen in het oostelijke deel van de stad Aleppo. Het regime riep bewoners op het gebied te verlaten. Het is niet duidelijk of dit betekent dat Syrische grondtroepen het stadsdeel binnen zullen trekken. Door de geplande aanval lijkt een nieuwe wapenstilstand in Syrië op korte termijn vrijwel kansloos. In de Amerikaanse stad Charlotte is vanaf middernacht lokale tijd een uitgaansverbod van kracht. Dat tot 6 uur s ochtends duurt. De burgemeester heeft het verbod ingesteld na de rellen van de afgelopen dagen. Het is onrustig in Charlotte sinds een zwarte man werd doodgeschoten door de politie. Actievoerders zijn ook nu weer de straat op gegaan, maar vooralsnog blijft het rustig. Een handvol webshops heeft vrijwel de hele Nederlandse internetmarkt in handen, blijkt uit onderzoek van een vakblad. In de top 100 van internetwinkels verkopen de eerste 10 samen evenveel als de nummers 11 tot en met 100. Bol.com is veruit de grootste webshop in Nederland, gevolgd door Wekamp en het Duitse Zalando.